12 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Tegen de man die verdacht wordt van het verkrachten en doden van Milika van Doorn uit Zaandam... is 20 jaar cel geëist. De 19-jarige Milika werd in juni 92 doodgevonden in een vijver in Zaandam. Op haar lichaam werden DNA-sporen gevonden, maar een dader bleef spoorloos. Vorig jaar kwam na een DNA-verwantschapsonderzoek... de 47-jarige Hussein A. in beeld als verdachte. Hij zelf had tijdens dat onderzoek geen DNA afgestaan, maar zijn broer wel... De verdachte zei maandag dat hij een seksuele relatie heeft gehad met Milika... maar het OM gelooft daar niets van. De hoofdverdachte van de aanslag op vier fietstoeristen in Tajikistan... is veroordeeld tot levenslang. Twee anderen kregen celstraffen van 16 jaar... en 12 mensen kregen een lagere straf. Eind juli reed een auto in op zeven toeristen. Vier van hen, onder wie een Nederlander, kwamen om het leven. Een Nederlandse vrouw raakte gewond. De overheid in Tajikistan zei dat de oppositie achter de aanslag zat. Later dook een video op waarin de daders trouw zweren aan terreurgroep IS. Accountantsorganisaties doen volgens minister Hoekstra nog te weinig om misstanden in hun sector aan te pakken. Vier jaar geleden zei toezichthouder AFM dat de kantoren commerciële belangen vaak voor lieten gaan. Daardoor verslechterde de controle van jaarrekeningen en werd fraude niet ontdekt. Onlangs bleek uit onderzoek dat de accountants nog te weinig opschieten met noodzakelijke verbeteringen. Volgens Hoekstra worden de problemen door de sector onderschat. Er komt nu een commissie die gaat onderzoeken wat er verbeterd kan worden. Het weer droog, soms wat zon.